Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Op de digitale EU-top over onder meer coronavaccins... zijn de gemoederen afgelopen dag volgens ingewijden hoog opgelopen. Aanleiding was de opstelling van de Oostenrijkse bondskanselier Koets... die vindt dat de vaccins niet eerlijk over de EU-landen worden verdeeld. Dat leidde tot irritatie bij premier Rutte en naar verluidt ook bij bondskanselier Merkel... omdat Oostenrijk al een relatief groot deel van de bevolking heeft gevaccineerd. De katholieke kerk in Nieuw-Zeeland heeft voor het eerst excuses aangeboden... voor misbruik in zorginstellingen van de kerk. Kardinaal Doe zei bij een onderzoekscommissie dat er niets is... dat de verkeerde daden van religieuze leiders kan goedpraten. Hij erkende ook dat de cultuur in de kerk het misbruik mogelijk maakte. De commissie onderzoekt misstanden in zorginstellingen van de kerk en van de overheid... In het najaar zeiden de onderzoekers dat de afgelopen 70 jaar 40% van de bewoners van instellingen is mishandeld of misbruikt. Van premier Rutte hoeft verkenner Ollongren geen tekst en uitleg te geven over de notities over de formatie die ze per ongeluk liet zien. Daarin ging het onder meer over een mogelijk andere positie van CDA-Kamerlid Omtzigt. Nu Ollongren vanwege de kwestie is gestopt als verkenner... hoeft ze zich volgens Rutte niet meer te verantwoorden. Een universiteit in Los Angeles betaalt in totaal 850 miljoen dollar aan 700 vrouwen... die een oud-medewerker beschuldigen van seksueel misbruik. Amerikaanse media spreken van een recordbedrag. Samen met een eerdere schikking is de universiteit nu ruim een miljard dollar kwijt in deze zaak. De oud-medewerker is een gynaecoloog. Hij wordt vervolgd voor misbruik van 35 vrouwen. Het weer, opklaringen met lokaal een bui bij een graad of 5. Overdag eerst zon, later vanuit het westen regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 14 graden. In de avond windstoten en felle buien. In het weekend wisselvallig en iets koeler.